om zo snel mogelijk zoveel mogelijk steun aan te vragen. Of in ieder geval zo snel, zoveel mogelijk bedrijven die dat deden. Want je ziet dat in dat tweede kwartaal van 2020 er enorm veel aanvragen waren. In de tweede lockdown was er minder extra geld nodig. Rijscholen en kappers bijvoorbeeld dienden toen minder aanvragen in. Het waren vooral bedrijven in de cultuursector die de hulp hard nodig hadden... zoals bioscopen en poptempels. Zij moesten heel lang dicht blijven, waardoor er geen geld binnenkwam. Wil jij een iPhone 13 kopen, dan kan het zijn dat je langer moet wachten. Want na andere elektronica-bedrijven heeft nu ook Apple chiptekorten. Tot eind dit jaar zouden ze 90 miljoen nieuwe telefoons maken, maar dat worden er 10 miljoen minder. Opnieuw heeft het personeel van een Amerikaanse ambassade last van mysterieuze klachten. Medewerkers op de ambassade in Colombia hebben last van duizeligheid en gehoorverlies. Maar ook van concentratieproblemen. Het gebeurt de afgelopen jaren vaker. Wetenschappers denken dat het misschien komt door een bepaalde straling... maar hebben geen idee waar die dan vandaan komt. Een lancering naar voren, naar achteren en weer naar voren. En dan twee loopings met een snelheid van 95 km per uur. Achtbaan de Gold Rush in Slagharen is niet voor iedereen weggelegd. Maar wel voor pretpark Van Roel. Hij begint nu aan zijn actie. Voor het goede doel zit hij 7 uur achter elkaar in de achtbaan. De afgelopen tijd heeft hij al wat getraind. Laatst nog hier in Slagharen heb ik 40 eh, keer in de achtbaan Gold Rush gezeten. Puur om eens dus even te oefenen en te kijken hoe je lichaam erop reageert. Maar denk echt mijn maximale wat ik ooit in een achtbaan heb gezeten is 57 keer. Roel zamelt er geld mee in voor KWF kankerbestrijding. Ik denk dat mijn actie echt geslaagd is als ik gewoon de hele dag heb kunnen blijven zitten en niet misselijk ben. Als ik gewoon deze hele dag af kan maken. Om 6 uur stapt Roel uit de Gold Rush. Dan heeft hij er ongeveer 120 ritjes op zitten. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af vandaag en de temperatuur komt niet boven de 14 graden uit. Morgen droog, meer zon en iets warmer.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 Hold up on no hand in the air, make me see. Jump and shout out and wiggle your belly. the love her in a disappointment. I wanna have sex on the beach. ZFM Zandvoort. Zandvoort. Yo, man. Yo. Open up, man.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 eyes me. Wanna tell her that I'm sorry for the pain that I've caused. I've been listening to your reason, it makes no sense at all. tell her that I'm sorry for the pain that I've caused. You may think that you're a player, but you're completely lost.